Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodelijke tramongeluk in Lissabon deze week werd veroorzaakt door een kabel die losliet. Dat komt naar voren uit eerste onderzoeksresultaten. De staalkabel verbond de twee wagens met elkaar en raakte los bij de wagen die bovenop de helling was. Dat voertuig crashte volgens onderzoekers met een snelheid van zo'n 60 km per uur. Op de ochtend van het ongeluk was er nog een inspectie. Toen werden geen problemen gevonden met de tram. Bij het ongeluk met de bekende kabeltram in Lissabon vielen 16 doden. Veel van hen waren toeristen. In België houdt de politie een klopjacht op de dader van een schietpartij in Oostende. Daar werd vanmiddag een vrouw van 43 op straat doodgeschoten. Een ooggetuige vertelt aan Belgische media dat de vrouw een man achtervolgde... en riep dat de politie gebeld moest worden. De man zou zich hebben omgedraaid en de vrouw hebben doodgeschoten. De politie heeft in een ondergrondse vuilcontainer in Amsterdam-Noord... 50 tot 60 dode eenden en ganzen gevonden. Ze zaten in blauwe vuilniszakken. Er was een melding binnengekomen van een lijkenlucht. En daarom werd gedacht dat er mogelijk een menselijk lichaam in de container lag. Wie de ganzen en eenden in de container in Amsterdam heeft gegooid is niet bekend. Op het filmfestival in Venetië is de Gouden Leeuw uitgereikt... De prijs voor beste film ging naar Father, Mother, Sister, Brother... van de Amerikaanse regisseur Jim Jarmusch. De comedy is een drieluik over de relatie tussen volwassen kinderen en hun ouders. De Zilveren Leeuw voor de op één na beste film ging naar The Voice of Hind Rajab. Daarin is het laatste telefoongesprek te horen van een vijfjarig Palestijns meisje in Gaza. Ze smeekt in de film om hulp als de auto waarin ze zit onder vuur wordt genomen door het Israëlische leger. Het weer. Vannacht is het overwegend helder.